weer de lente tijd voelen we ons verblijd. En net als de natuur, we hebben rust nog duren. Mm. Het heeft ons een amour, en amor de koer, maakt ons verliefd en jaloers. In de lente, dan kijk je om de In de lente, dan mag je onder de bomen in jonge groen. Zit je te dromen samen in een plantsoen. In de lente, dan kijk je op toe. Wat kun je beter nog doen? Kan geen gevaar, nog voor hem, nog voor haar. Als het maar blijft bij een Zij zegt met zachte stem, de hem. Mm, hij snapt meteen dat plan, daar is die man. Mm, hij vraagt voor mijn vrouw, zij zegt ik hou van jou. Maar dat ze weer gauw. In de lente, dan kijk je op zijn toe. In de lente, dan mag je zoiets doen de bomen in jonge groen. Zit je te dromen samen in een plantsoen. In de lente, dan kijk je omheen. Wat kun je beter nog doen? Kan geen gevaar nog voor hem, nog voor haar. Als het maar blijven bij een zoon.